Why did you tear us apart? At the end of the rainbow, I found my broken heart. never walk away. You promised me forever, but I didn't realize you never meant to keep me. said you'd never said you'd never walk.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 Martijn van Beek met het NOS journaal. In de Australische stad Rockhampton is het hoogste waterpeil bereikt... De vrees bestond dat de enige weg die naar de stad leidt ook zou onderlopen, maar dat is net niet gebeurd. De burgemeester van Rockhampton verwacht dat het waterpeil over twee dagen gaat zakken, maar het duurt nog zeker een maand voordat het water helemaal weg is. In de deelstaat Queensland zijn 200.000 mensen getroffen door de watersnood. 10 mensen zijn omgekomen. Afghanistan wordt steeds onveiliger voor christenen. Dat valt op te maken uit de ranglijst christenvervolging die de organisatie Open Doors publiceert. Afghanistan is erop gestegen van 6 naar 3. Volgens de organisatie komt dat door de publicatie van televisiebeelden van ex-moslims in Afghanistan die zich lieten dopen. Die beelden hebben geleid tot een toename van de vervolging van de christelijke minderheid, zegt Open Doors. Op de eerste plaats van de ranglijst staat al jaren Noord-Korea. Aan de vooravond van de installatie van het nieuwe congres heeft president Obama de Republikeinen nogmaals opgeroepen tot samenwerking. Obama zei dat hij erop vertrouwt dat de Republikeinen inzien dat het land moet worden bestuurd en dat er banen moeten worden gecreëerd. Obama krijgt vanaf vandaag te maken met een huis van afgevaardigden... waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. De nieuwe congresleden worden vanmiddag geïnstalleerd. In Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer. Een medewerking van het congrescentrum in de stad vond de koffer voor de deur van het gebouw. Daar lag een meisje in van ongeveer een dag oud. Aan de navelstreng was te zien dat de moeder is bevallen zonder hulp van een arts. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. Het weer, eerst droog, maar in de loop van de dag trekt vanuit het westen een storing over die eerste.